ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag gaat het gebeuren. Trump en Poetin ontmoeten elkaar face-to-face om te praten over de oorlog in Oekraïne. Het gebeurt vanavond op een Amerikaanse legerbasis in Alaska. Trump wil zo snel mogelijk een staakt het vuren, maar of dat er gaat komen is de vraag. Luister maar naar correspondent Geert Groot-Koerkamp, die vertelt wat de inzet van Rusland is. Wij willen alleen een staakt het vuren als er een definitief vredesakkoord ligt. Dus eerst onderhandelen, dan een staakt het vuren. Precies het omgekeerde van wat eh, Europa en Zelensky allemaal zeggen. Trump zegt dat de kans op de, dat de top helemaal mislukt 25 procent is. Duurt nog wel even voordat we meer weten. De ontmoeting is pas om 9 uur vanavond onze tijd. In een huis in Amsterdam is het lichaam van een vrouw van 80 gevonden. De politie denkt dat ze om het leven is gekomen door een misdrijf. De vrouw kwam gisteren niet opdagen bij een afspraak. Daarom werd de politie gebeld. Agenten vonden haar daarna in haar eigen huis. We zitten officieel in een landelijke hittegolf. En dat is alweer de tweede van deze zomer. Voor een hittegolf is een reeks van vijf dagen van 25 graden of meer nodig. Met minimaal drie uitschieters van 30 graden of meer. En dat was iets, vanochtend iets na half elf het geval... toen het 25 graden werd in de beeld. In 2019 hadden we voor het laatst twee hittegolven in één jaar. Het klinkt bekend, vielen op de A27 bij knooppunt Hooipolder. Om deze bottleneck aan te pakken is Rijkswaterstaat aan een mega-operatie begonnen. In 100 uur moet er een speciale onderdoorgang komen die het verkeer beter moet laten doorstromen, vertelt Rijkswaterstaat. Er zijn nu aardig wat verkeerslichten en eigenlijk maken we een, vrije rechtsaf eh, voor het verkeer richting Utrecht vanaf knooppunt Zonzeel. En uh, nou ja, daar hebben we een eh, verbindingsboog voor nodig. En naast ons ligt eigenlijk een grote onderdoorgang klaar. Die hebben we naast de snelweg opgebouwd. En op dit moment eh, zit er een groot gat in de A27 en zijn we de onderdoorgang met ongeveer 10 meter per eh, uur eh, in de A27 gaan schuiven. Voor de liefhebbers is het plaatsen van de onderdoorgang te volgen via een livestream van Rijkswaterstaat. Het weer alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden. In de loop van de middag wel een frisse wind aan zee. En morgen is het weer wat koeler bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door wegwerkzaamheden. Bij knooppunt Burgerveen is de vertraging 30 minuten.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 Dat Bram de dader was, blijkt uit DNA-onderzoek. In Amsterdam Nieuw-West is het lichaam van een vrouw van 80 gevonden. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen... maar wil er verder niks over zeggen. De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is een feit. Even voor 11 uur werd het in de beeld 25 graden. daarmee is aan alle voorwaarden voldaan. Namelijk minstens vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer. Met zeker drie dagen boven de 30 graden. Het weer, ja, veel zon dus. Later vanuit het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag 26 tot 30 graden. Dit is ZFM. What did say? What you say? Mm, that you only meant well, well, cause you did. Mm, what you say?